Mariette Krol met het NOS Journaal. De ChristenUnie wil garanties van het kabinet over het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. De steun van de kleinste coalitiepartij is cruciaal om het verdrag door de Tweede Kamer te krijgen. Al sinds vanmiddag wordt er in de Kamer over gepraat. De ChristenUnie wil dat de Europese normen voor bijvoorbeeld voedselveiligheid behouden blijven. Daarom zouden er op Canadese boerderijen extra controles moeten komen zodat er geen vlees met groeihormonen naar Europa komt. Het Kamerdebat gaat voorlopig nog door. Forumleider Baudet is aan het woord en hij heeft vier uur spreektijd aangevraagd. Hij noemt het CETA-akkoord met Canada waanzin. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft omwonenden van vliegbasis Gilserijen beloofd... dat er in de toekomst weer woningen kunnen worden gebouwd. De afgelopen jaren kon dat niet vanwege de geluidsoverlast van de vliegbasis. Daar landen vooral helikopters, maar in geval van nood kunnen er nu ook straaljagers terecht. De staatssecretaris heeft vanavond op een bewonersbijeenkomst in Geelze en Rijen beloofd... dat de straaljagers er in de toekomst niet meer terecht kunnen... waardoor er in de omgeving weer meer kan worden gebouwd. De grootste telecombeurs ter wereld gaat dit jaar niet door. Zo'n twee weken voor de opening heeft de organisatie van het Mobile World Congress in Barcelona besloten om het evenement te annuleren vanwege het coronavirus. Vorige week besloot LG zich terug te trekken en daarop zegden ook andere grote bedrijven af. De beurs trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. En Ajax heeft de halve finales van de KNVB-beker gehaald. De Amsterdammers wisten met 3-0 te winnen van Vitesse. De doelpunten kwamen van Babel, Gravenberg en Tadic. Eerder op de avond stunte NAC Breda door ook de halve finales te bereiken...